4 uur. Kees Groot met het NOS-journaal. Drie mannen die in 2014 betrokken waren bij de dodelijke overval op een hoogbejaarde vrouw uit Helmond zijn veroordeeld tot celstraffen. Hoofdverdachte Rieswan V. werd veroordeeld voor doodslag en kreeg 15 jaar. Zijn medeverdachten kregen 8 en 6 jaar voor diefstal met geweld en het hulpeloos achterlaten van het slachtoffer. Daarmee zijn ze volgens de rechter ook schuldig aan de dood van de vrouw. Rotterdam wil de aangekondigde proef met door de overheid gereguleerde wietteelt uitbreiden. Niet alleen de teelt, maar ook de verkoop moet anders, vindt burgemeester Abu Talib. Hij ziet meer in staatswinkels of verkoop van legaal geteelde wiet via internet of afhaalapparaten. Zijn uiteindelijke doel is dat coffeeshops de deuren sluiten. Abu Talib wil dat wordt onderzocht of dat haalbaar is. Volgens de burgemeester hangt er veel criminaliteit omheen en kosten ze veel politiecapaciteit. In Rotterdam zitten 36 coffeeshops. In Pakistan is een vrouw opgepakt omdat ze zeker 17 mensen zou hebben vergiftigd. De vrouw, die tegen haar zin was uitgehuwelijkt aan een familielid... wilde haar kerstverse echtgenoot doden met rattengif in zijn melk. Hij dronk er niet van. Vervolgens gebruikte haar schoonmoeder, die van niets wist... de melk om de zuiveldrank lassie te maken voor de hele familie. 17 van hen overleefden het niet. De Oekraïense politie heeft afgelopen nacht 40 Feyenoord-supporters gearresteerd. Dat gebeurde nadat een massale vechtpartij was uitgebroken met fans van Shakhtar Donetsk. Ze zijn inmiddels weer vrijgelaten. Ook 12 Oekraïners werden aangehouden. Eén Nederlander zou gewond zijn geraakt. Feyenoord neemt het vanavond in de Champions League op tegen Shakhtar. Het duel wordt vanwege de oorlog in Oost-Oekraïne in Kharkov gespeeld. Het weer in het noorden nog wat regen. Vanavond wordt het geleidelijk overal droog. Morgen enkele buien, maar ook zon. Het wordt een graad of 12. Vrijdag is het grotendeels droog. In het weekend valt er weer wat regen. Dit was het NOS. DFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB. De avondspits in de Randstad valt nog relatief mee. Files wel al op de A1 Amsterdam-Amersfoort tussen Eembrugge en Knoop het Hoevelaken 7 kilometer.